Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Joe Biden komt steeds dichter bij de winst. Pennsylvania, Georgia of Nevada is genoeg voor een overwinning van Biden. Maar de marges zijn klein, dus er wordt tot de laatste stem geteld. Nog even geduld dus. Je hoort correspondent Arjen van der Horst. Nou, er komt dus een hertelling in Georgia, dus daar gaan we waarschijnlijk vandaag geen definitieve uitslag horen. In Nevada groeit weliswaar de voorsprong van Joe Biden, maar Nevada heeft aangegeven dat ze op zijn vroegst morgen een uitslag hebben. Dus alle ogen gericht op Pennsylvania. Ook daar heeft Joe Biden een voorsprong, maar er moeten nog meer dan 100.000 stemmen geteld worden. In Utrecht is een zogeheten pedojager opgepakt voor het bedreigen van een man uit Os. De man zocht het slachtoffer thuis op en dwong hem te bekennen dat hij contact had gezocht met een minderjarig meisje. Daarna verspreidde de pedojager de video op social media. Lelystad heeft een conciërge van het jaar. Ton van basisschool De Triangel is de gelukkige. Vandaag kreeg hij de prijs tijdens een plechtige ceremonie. We vinden u eh, op basis van de, van de eh, signalen die we binnen hebben gekregen een uitermate betrokken persoonlijkheid. heeft ons ervan overtuigd dat u wat ons betreft conciërge van het jaar 2020 bent geworden. Ja, dat mag even geapplaudisseerd worden. Winnaar Ton is bescheiden. Nou, niet verwacht, nee. Nee, ik denk ja, maar de prijs is meer dan verdiend, vindt de jury. Zeker omdat Ton afgelopen zomer keihard heeft gewerkt om de school weer open te krijgen na een grote brand. Maar buiten dat hij ontzettend eh, dus zijn best gedaan heeft, keihard gewerkt heeft naar de brand, uh, is gewoon een ontzettend goed mens. En dat wat hij doet, doet hij hier vandaan, dus uit zijn hart. Ton heeft trouwens de eer om de eerste conciërge van het jaar van Lelystad te zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen west was zon. Vanavond bijna geen bewolking. Morgen ook vrij zonnig en droog. Het wordt dan 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Haardem staat nog file tussen de aansluiting met de A10 en halfweg 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 All it takes is a girl above me. On your timeline to make me nothing. This is me. Oh. Jelly, jelly, jelly, jelly on a plate. Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier tiny waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. can't be that shit. Maybe I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' and pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Uh-huh, who that chick? Nah, that's pitiful. That's so average. Why? Some women want men and some girls want wives? Tell lies until they buggin' and they pants on fire. Uh, I stole your man. He got freedom to chase what he likes.